Koenen met het NOS-journaal. Piet Buttigieg trekt zich terug als presidentskandidaat voor de Democraten. Hij maakt dat de komende uren bekend, zeggen bronnen uit zijn campagneteam. De Amerikaanse oud-burgemeester van 38 was de verrassende winnaar... in de eerste staat waar voorverkiezingen waren. In de daaropvolgende staten deed hij het minder goed. En morgen is het Super Tuesday in Amerika... met voorverkiezingen in negen staten. Bewoners van Griekse eilanden hebben gisteren honderden vluchtelingen tegengehouden die aan land wilden komen. Zo werd op Lesbos een rubberen boot van de kant geduwd. Journalisten die getuigen waren van het incident werden aangevallen. De bewoners zeggen dat Lesbos al overvol is. Ze blokkeerden ook de toegangswegen naar het beruchte overvolle vluchtelingenkamp Moria. Turkije besloot afgelopen week om migranten die naar de EU willen niet meer tegen te houden. De Griekse regering heeft een crisisberaad belegd over de situatie aan de grenzen. In Drachten is gisteravond een politieagent door een man neergestoken. Daarop schoten agenten verdachte neer. Die is zwaar gewond, de agent raakte licht gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld... in of bij een huis in Drachten. De politie onderzoekt het incident. AZ heeft de topper tegen Ajax gewonnen in de Johan Cruijff Arena. Het werd 0-2 voor de ploeg uit Alkmaar. Dankzij de overwinning ligt de titelstrijd weer volledig open. AZ en Ajax hebben nu beide 53 punten. Nou, ook in Spanje kwamen de nummers 1 en 2 van de competitie tegen elkaar in actie. Real Madrid won de Classico met 2-0 van FC Barcelona met Frenkie de Jong. En door de zege neemt Real Madrid de koppositie over van de Catalanen. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Later in de nacht neemt de bewolking weer toe... en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen verloopt grijs en regenachtig bij maximaal 8 graden.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 We rock the dance floor, we get fucked up. And now the people in the club, they do like us. High heels with the gone, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow.